Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanaf morgenochtend 10 uur is een nationaal hitteplan van kracht. Vandaag geldt dan een hitteplan voor Noord-Brabant en Limburg. In het zuiden worden tropische temperaturen bereikt. Morgen loopt het kwik ook in de rest van het land verder op. Het hitteplan is bedoeld om mensen te waarschuwen. Vooral oudere en kwetsbare mensen krijgen het advies uit de warmte te blijven en veel te drinken. Bij een brand in een kantoorpand in Oosterhout in Noord-Brabant is vannacht iemand gewond geraakt. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. Drie anderen konden veilig het pand verlaten. Volgens de brandweer woedde het vuur in een pand van een transportbedrijf. Rond half vier was de brand onder controle. Omroep Brabant schrijft dat de politie onderzoek doet naar mogelijke illegale bewoning van het pand. Rusland heeft de afgelopen nacht een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. In steden door het hele land zijn explosies gehoord. In Gerson is iemand om het leven gekomen door een droneaanval. Volgens de autoriteiten zijn zeker zes mensen gewond geraakt. Het Oekraïnse leger meldt dat er bijna 500 drones en 60 raketten zijn afgevuurd door Rusland. Daarmee is het een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Bij het afslaan van de aanval is een F-16 neergestort. Volgens het Oekraïnse leger is de piloot daarbij omgekomen. Bij de Israëlische aanval op de Evin-gevangenis in Teheran afgelopen maandag zijn volgens Iran 71 mensen omgekomen. In het complex worden veel politieke gevangenen vastgehouden. Onduidelijk is hoeveel van hen om het leven zijn gekomen bij het bombardement. Iran zegt dat er ook bewakers, militairen en bezoekende familieleden van gedetineerden zijn gedood. Mensenrechtenorganisaties veroordeelden de aanval. Ze noemden het een schending van het internationaal recht. Israël vond het een legitiem doelwit omdat de gevangenis een symbool is van de repressie van het Iraanse regime. Het weer dan tot besluit. Het wordt een warme zonnige dag. Langs de kusten op de Wadden wordt het maximaal 25 graden. In het zuiden kan de temperatuur oplopen naar 31. Morgen wordt het iets warmer dan vandaag. En dinsdag wordt het een zeer warme dag. Dan loopt de temperatuur in het hele land op tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging... Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud...